8 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Tientallen vrouwen hebben de wereldberoemde operazanger Placido Domingo beschuldigd... van seksueel onaanvaardbaar gedrag. Tegen persbureau Reuters zeggen ze dat hij in ruil voor banen seks met ze wilde. Sommige artiesten die weigerden zou hij bepaalde posities hebben geweigerd. Volgens de vrouwen en andere mensen uit de operawereld... is het ongepaste gedrag van de 78-jarige Domingo al langer een publiek geheim. Domingo zegt dat de beschuldigingen niet kloppen... en noemt het pijnlijk dat hij mogelijk mensen heeft gekwetst. De nieuw gekozen president Yamatei van Guatemala wil af van een omstreden migratiedeal met de VS. Die is gesloten door de huidige president Morales onder druk van de Amerikaanse president Trump. Daardoor geldt Guatemala nu als veilig land... waardoor migranten uit omliggende landen in Guatemala asiel moeten aanvragen. Er is veel kritiek op het akkoord omdat het land straatarm is... en er veel criminaliteit en corruptie is. De gemeenteraad van Amsterdam wil een debat over het oplaaiende geweld in de hoofdstad. De afgelopen vier dagen waren er vijf schietincidenten waarbij één dode viel. De partijen willen van de burgemeester weten welke maatregelen ze neemt om het geweld tegen te gaan. Het debat wordt mogelijk op 5 september gehouden. In Hongkong komt het vliegverkeer moeizaam weer op gang... nadat het gisteren was stilgelegd vanwege demonstraties. Nog niet alle vliegtuigen kunnen vertrekken... en er zijn meer dan 200 vluchten geannuleerd. Het is ook onduidelijk wanneer de luchthaven weer volledig operationeel is. Gisteren bezetten duizenden betogers het vliegveld. Ze zijn boos over het steeds harder wordende politieoptreden tegen de demonstranten... die al vele weken protesteren tegen China's pogingen om meer grip te krijgen op Hongkong. Regeringsleider Carrie Lam zegt te willen praten met de betogers... maar dan moeten ze wel stoppen met hun acties, zegt ze. Het weer, vooral in de noordelijke helft regen. de loop van de dag verplaatst de regen zich naar de rest van het land... en kan er lokaal ook veel neerslag vallen.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 En nou is het... Eh, Jeruzalem. Ik weet het eigenlijk niet meer. Wordt niet zoveel meer naar geluisterd. Vroeger was het nog redelijk populair sterk. Dat is de populairste zender. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zo, en eh, wij gaan gewoon door met eh, de plaatjes die, eh, die leuk zijn. Hé, hey, wat hoor ik hier? Wat hoor ik hier? Wat hoor ik hier? Wat hoor ik hier? Ik weet het niet wat ik hoor. Ik hoor alleen maar leuke dingen. Oh, dit is mijn Google, mijn assistent. Die begint opeens zelf te praten. Hey Google, hoe laat is het? Hey Google. Het is elf over... Ja, hey Google, hoe laat is het? Het is 11 over 8 ochtends. Nou, dat is lekker om te weten, toch? En dan zeg ik van, uh, huppakee met die leuke muziek. Daar gaat hij nog een keer. Even kijken hoor, ik moet even nog eh, aan de knoppen wennen, eh, lieve luisteraars. Want als, het, als het goed is... zijn dit de Beach Zie je wel? Het gaat als je maar wil. Ah, het is toch vroeg, jongen. Goedemorgen, ZFM op jouw radio. strip. I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. beautiful. cause it's never been beat. And we've never missed yet with the girls we meet. 60-jarige groepen. En eh, get around, I get around. Zo, goedemorgen allemaal. Dit is eh, ZFM en eh, we hebben natuurlijk allemaal de leuke muziek gehoord. En, en we luisteren natuurlijk allemaal naar de leuke muziek. Hier op ZFM, 24 uur per dag. En dit zijn de Beatles. To see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun.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 Onvoorstelbaar. Treedt nog steeds op. En is nog steeds een kanjer in, in, in zijn vak. Ehm, het is zomervakantie in Haarlem. En eh, deze week is er eh, Haarlem Jazz en More in de binnenstad. Dus als je niks te doen hebt en je wil graag even eh, mooie muziek horen... waaronder Gladys Glees, Wouter Hamel, Treintje Oosterhuis... Huis, Treintje Oosterhuis, de New Cool Collective en nog veel meer... Uh, op de Grote Markt, op het Klokkersplein, Oude Groenmarkt. Uh, van 14 tot en met 18 augustus. En het is gratis.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 Gezellig zo bij ZFM eh, in de morgen met Gerloogman. Eh, Gerlo eh, ah, even kijken hoor. 18 augustus tussen half zeven en elf is er bij de Mango Beach Bar in Zandvoort een, een, een, een, dansen in het Cubaanse café. Een gratis salsa workshop voor beginners en muziek. En tussendoor muziek verzorgd door DJ Andres L. Geffen. En de prijs is 10, eh, euro. Dus dat is niet echt heel erg gratis. Maar het is toch wel heel erg leuk om eens een keer te gaan kijken bij die, uh, bij die salsa jongens. Kijken wat daar, eh, wat daar te doen is. En, ehm, even kijken, we hebben weer een hele fijne plaat klaarstaan. Een van mijn favorieten, Cher. En Walking in Memphis. Het zonnetje komt door in Zandvoort. Het wordt toch wel lekker vandaag. Touchdown born in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. jungle room when I was walking. Hollywood Working Walking Memphis. ZFM, goedemorgen allemaal. Ik heb ook een assistent hier en eh, die is... Eh, wat zeg je? Ga lekker door. Ik heb ook een assistent en die heet eh, Google. En dan zeg ik, hey Google, wat is het weer vandaag? Vandaag valt er plaatselijk een bui in Zandvoort... met een maximum van 17 graden en een minimum van 13. Nou, dat zijn leuke berichten, hè? En half bewolkt. Oké, nou leuk om te horen. Eh, dat is een apparaat, die kan je, die kan je eh, kopen. Eh, volgens mij ook bij Albert Heijn. En ehm, daar kan je alle, allemaal apparaten mee aansturen. Dus als je lichten hebt die op internet zijn aangesloten... Die kan je, dan zeg je, hey Google, doe het licht aan. En dan gaat al het licht aan. Of je zegt, hey Google, doe de televisie aan. Nou, dan gaat de tv aan. is best makkelijk hoor. En ja, die kant gaan we denk ik toch op... <laughs> ze zet 26 lampen bij mij thuis aan. hey Google, doe het licht uit. Dat gaat niet werken natuurlijk. <laughs> Hier is Elton John. En Tiny Dancer. ZFM, goedemorgen allemaal, het is bijna half negen. Blue Jean Baby Wij bij ZFM. Mooie muziek. Een beetje bij wakker te worden als je nog in bed ligt. Lekker bij het ontbijten. Dat zeg ik. Eh, aanstaande donderdag is er eh, in, eh, bij Camping de Lakens op de Zeeweg nummer 60 borrelpop. En borrelpop is gezellig dans met de voet in het zand of ontspan op een zitzak. Nou, wat wil je nog meer? En er, er, is een band en eh, er is een eh, DJ en eh, het kost niks en het is hartstikke gezellig. Er gebeurt toch wel heel veel leuke dingen hier in Zandvoort. Dat, dat vind ik wel zeer opvallend. En dat is natuurlijk wel waar Zandvoort bekend om staat. En natuurlijk om ZFM. Het geluid van Zandvoort. Hier is Mary J. Blige en U2. Is it getting better? u en eh, Mary J. Blige. Bij ZFM met One. Rustig, rustig. Lees ik toch in de Zandvoortse krant van 8 eh, augustus... dat eh, Rust bij de kust de Grand Prix wil tegenhouden. Ah, dat zal toch wat zijn. Jongens, laten we elkaar nou, laten we nou trots zijn dat dit in, in Zandvoort gebeurt. Want ja... een Grand Prix in Zandvoort. Sinds 1985 nooit meer gebeurd. Dus ja, uh, daar moet je blij mee zijn. Een paar dagen. Kom op. Hier is Steely Dan. Uit de, ik denk, 80 jaar. Dan, Hey 19. Prachtige plaat. En over de Grand Prix gesproken, waar we het net over hadden. 6, 7 en 8 september eh, vinden de, vindt de Historic Grand Prix eh, op het circuit weer plaats. Nou, dat is echt een belevenis om te zien. is echt waanzinnig. Prachtig mooie oude auto's die van eh, de, de, de, de tijd van de Coopers en van, van wat, wat lees ik hier allemaal, Brabants komen... Ehm, even kijken hoor. Eh, Lotus, natuurlijk. En eh, zelfs een, een, een, auto die door Jim Clark zelf werd eh, gereden, die, die komt. Dus het is zeker de moeite waard om te komen kijken. Waanzinnig, prachtige mooie auto's. En ja, wat, wat, wat wil je nog meer? Wij, wij boffen maar met zo'n circuit, zeg ik. En ik denk veel meer met ons. Dus wat dat betreft. Een stukje live muziek bij ZFM. Ook altijd leuk. Mijn naam is Gerlo En het is tien over half negen. En hier is Roxanne. another boy. You know my mind is made up, so put away your makeup. Sting zelf. Bij ZFM. Al 29 jaar, wist je dat? De lokale omroep van Zandvoort met radio en televisie. Dus, eh, en ook op internet. Uh, dat is een prachtige uh, internet-app. en die, die kan je gewoon downloaden. En dan heb je op je tv of op je telefoon ook ZFM bij de hand. Nou, dat is, dat is berenhandig. En hier is Ed.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 Het zonnetje schijnt, dus ja, we mogen best tevreden zijn. Wat dat betreft hebben we weer mazzel. Let's take our time tonight, girl. Above us are the stars we're watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. She on the Floor. Bruno Mars. Oh. anders deze Spotify-zender Versace on the Floor. Ach, dat is leuk om te horen. Dat zijn nog eens eh, bijzondere... Oh, ze gaat ook eh, meteen muziek eh, spelen. Dus dat is... Ja, dat krijg je met zo'n met zo'n mevrouw die in een dingetje zit. Oké, deze nog. Als het goed is, moet hij het dan doen. Ja. Of niet? Hoor ik hem nou? Dit is raar. Dan gaat hij denk ik wat mis, eh, lieve luisteraars. Even kijken hoor. Ik ga hem nog even opnieuw opstarten. En kijken of dat eh, meer mee, met zich meebrengt. hoor niks. Ik hoor niks. Ja, dat is dat ding. Dat blijft. Hij zit me een beetje dwars. Want ik, ik, ik draai hier eh, de muziek eh, uit een, uit, een iPad. Ik zal het even uitleggen, want anders is het ook wel heel vreemd. Ik draai hier de muziek uit een iPad. En eh, die iPad die die staat hier. En eh, als ik hem eh, verkeerd, eh, verkeerde opdracht geef... dan zegt hij ook, ik ben Google. En dan... we pakken hem maar even op. Zodat we zo ook nog even naar het nieuws kunnen luisteren. En de verkeersinformatie. Komt wel weer goed. Mijn favoriete muziek. Eh, moet je luisteren, wat een feest. Bos even mee. ZFM, 24 uur per dag. attention. is begonnen. Is de strijd toch echt gestreden en volgt de kater bitter snel? Is de strijd toch echt gestreden en volgt de kater bitter snel? Is de strijd toch echt gestreden? Je wist niet dat het kan, hè? weet niet dat het gemaakt wordt. Maar ja... Eigenlijk moet je dit s'avonds draaien. Zeg, meid, hoe is het? Ja, goed. Vreselijk. Hoezo vreselijk? Ik heb zo'n last van herten in de tuin. Het is niet waar. <laughs> oh, oh, ik heb zo'n last van herten in de tuin, van herten in de tuin. Ja, ja, ik heb zo'n last van de herten in de tuin. Je zit op 10 hectare grond en toch heb je nog buren het ritme van...